But you're not coming. floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear.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 Nooit eerder had een zittende Amerikaanse president een ontmoeting met een leider van Noord-Korea. Het is de bedoeling dat het gesprek gaat over het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Kim Jong-un heeft volgens een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur gezegd dat hij bereid is om daarover te praten. Ook heeft hij beloofd om tot het gesprek met Trump geen nucleaire raketten te testen. Het Witte Huis zegt in een reactie blij te zijn met de toezeggingen van Kim Jong-un. Wel blijven alle sancties tegen Noord-Korea van kracht. Volgens de veiligheidsadviseur is het gesprek in mei. Het duurt nog zeker twee jaar voordat Duitsland de tolheffing voor buitenlandse automobilisten invoert, meldt de Duitse krant Handelsblad. Er zouden nog te veel problemen zijn met de bescherming van persoonsgegevens en de aanbestedingsprocedure loopt vertraging op. De invoering van de tolheffing stond eigenlijk gepland voor volgend jaar, maar dat wordt dus zeker een jaar later. Ook loopt er nog een rechtszaak tegen de tol voor niet-Duitse automobilisten. Verschillende landen, waaronder Nederland, vinden de heffing discriminerend. Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat iedereen verliest door de importheffing op staal en aluminium in de VS. Ze noemt het besluit van president Trump een kortzichtige benadering. De minister wil met de VS praten over het besluit waarin ruimte wordt gelaten voor uitzonderingen. Ze hoopt dat dat, dat ook voor Europa geldt. Zo niet, dan is ze bereid om tegenmaatregelen te nemen. Vertrekkend Schipholbaas Nijhuis wordt sowieso opgevolgd door een man. Dat zegt hij tegen de Volkskrant. De luchthaven geeft de voorkeur aan een topman... omdat er anders meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur zitten. Er zitten nu twee vrouwen en twee mannen... en Schiphol wil de balans zo houden, zegt een woordvoerder. Dat was eerder ook de reden om tijdens de zoektocht... naar de nieuwe financieel directeur... alleen vrouwelijke kandidaten uit te nodigen. Het weer, is vrijwel droog, de dag begint zonnig. Smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate.